Michel Koenen met het NOS-journaal. Letland gaat als eerste EU-land opnieuw in volledige lockdown vanwege de oplopende coronacijfers. De lockdown gaat vandaag in en geldt voor vier weken. Bars en winkels gaan dicht en er geldt een avondklok. En ook moeten de meeste werknemers weer thuis werken. In Letland is nog maar ruim de helft van de bevolking volledig ingeënt. De premier zegt dat zijn regering tot nu toe heeft gefaald om mensen over te halen zich te laten prikken. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 15 opgepakt... omdat hij in een auto met hoge snelheid inreed op een politiewagen... met daarin drie agenten. Dat gebeurde bij een achtervolging nadat hij een stopteken had genegeerd. De jongen is opgepakt voor joyriding en poging tot doodslag. Er zaten nog drie tieners in de auto. Rijke landen, waaronder Nederland, komen hun belofte niet na om coronavaccins aan arme landen te geven. Dat concluderen wetenschappers van NGO's, waaronder Oxfam Novib. Van de 1,8 miljard beloofde vaccins zijn er pas 260 miljoen uitgedeeld. Dat betekent dat van elke zeven beloofde vaccins er maar één is geleverd. volgens de NGO's houden rijke landen de vaccins het liefst zelf... en willen de farmaceuten ze alleen verkopen aan de hoogste bieder. Daarom willen de organisaties dat de patenten op de vaccins tijdelijk worden vrijgegeven... zodat ook arme landen vaccins kunnen produceren. NFC FC Barcelona heeft opnieuw een talent langer vastgelegd. Als een clubaanvaller Ansu Fati van 18 wil kopen, moet er 1 miljard euro worden betaald. Eerder deze week verlengde de club van trainer Koeman al het contract van talent Pedri, ook 18 jaar. Ook voor hem moeten clubs 1 miljard euro betalen als het tot een transfer komt. Het weer nat en onstuimig met kans op onweer en zware windstoten. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag nog lang veel wind en buien met kans op onweer en hagel.